Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse turnsters gaan naar de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Tijdens de WK in Antwerpen voldeed het team ruim aan de vereiste top 12 klassering in de landenwedstrijd. Er komen vanavond nog een paar landen in actie, maar Nederland staat nu veilig op de vijfde plaats. Eerder op de dag plaatsten de mannen zich al voor de Spelen. Frankrijk is begonnen om eenden te vaccineren tegen de vogelgriep. In totaal moeten er 60 miljoen dieren worden ingehend. Frankrijk wil zo voorkomen dat het pluimvee massaal gedood moet worden... bij een nieuwe uitbraak van de vogelgriep. Voor zover bekend is Frankrijk het enige land in Europa... dat eenden op zo'n grote schaal een prikje geeft. In Nederland wordt er sinds kort geëxperimenteerd... met het vaccineren van kippen. Er zijn minder blikjes op straat beland na de invoering van het statiegeld. In zeker acht jaar is het aantal blikjes in het zwerfafval niet zo laag geweest als nu blijkt uit de nieuwste meting van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er dit jaar ook minder plastic flesjes in het zwerfafval te vinden. En een dinette, grijs water of stinky slinky... Steeds meer jongeren weten wel waar ik het over heb met dit soort campingtaal. Want steeds meer jongeren kopen een caravan of camper. De afgelopen drie jaar steeg het bezit onder Nederlanders tot en met 25 jaar met ruim 50 procent. Collega Hanneke vertelt wat ze zo leuk vindt aan haar camper. Het is heel vertrouwd. Het is hetzelfde bed, hetzelfde keukentje, hetzelfde toiletje. Maar elke zomer stap ik naar buiten en ben ik ergens anders. Afgelopen jaar was ik aan de Italiaanse meren in Noord-Italië. Ik heb er een keer een half jaar mee eh, in Baarn gestaan op de camping. En dan ging ik op de fiets naar mijn werk. Op dit moment hebben Nederlanders samen ruim 415.000 caravans en dik 180.000 campers. Dan krijg je nog het weer van me. De avond is bewolkt. S'nachts in het noorden misschien een bui. Morgen krijgt de rest van het land ook regen.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 Genoeg van mainstream metal, dan zit je vanavond goed, want dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode. Hi, everybody. This is Leo from Frog Leap Studios. I'm from Norway and I run this YouTube channel where I do music covers spanning from acoustic to metal. I record, mix, master, shoot, and edit these videos all by myself. If you like what you hear slash see, please subscribe to my channel. I also have this Patreon site where you can support me to continue making these videos. Here you can choose how much you want to support me by per video and you can get cool benefits like free downloads of songs and other goodies. I just want to say thanks to everybody out there for giving great feedback and sharing my stuff and also buying my songs on iTunes and so on. If you want to support me in any way, just follow the links in the video description. Thanks, guys. Anytime, anywhere. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love, you're such a sweet thing, good enough to eat that's just what I'm gonna do. Ooh, love to hold ya, ooh, love to kiss ya, ooh, love. ja, goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 94ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En ik startte de avond een beetje verkeerd. Eh, ik zit natuurlijk alleen hier, niet met Ben Verrode en niet Underground, maar Play It Loud Selected vanavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds een paar maanden begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud. Waar ik een zes thema-uitzendingen dus nadruk leg op nieuwe releases, de Underground metal scene, de metal fan en zijn bands. Wekelijkse terugkerende wisselende thema's waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen. Of waar een bepaald onderwerp centraal staat. Maar jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden... dankzij het Metal News en de concertagenda. En vanavond is het weer tijd voor alweer de derde aflevering van Play It Loud Selected. Dat twee uur lang in het teken staat van de Noorse YouTuber Leo Moraccioli. Moraccioli, geboren in 1978, is een voormalig onderwijsassistent op een kleuterschool die gitaar speelde en zong voor leerlingen. Zijn ontzettend populaire kanaal heeft maar liefst eh, meer dan 4,6 miljoen subscribers over de hele wereld en een totaal van ruim 1,2 miljard views van zijn meer dan 400 gekke en goed geproduceerde metalcovers van populaire liedjes uit verschillende genres. Soms begeleid door zijn familieleden bij de opname van het nummer zelf... of door in de videoclip te verschijnen. Hij was in het verleden de liedzanger van verschillende lokale bands... waaronder Lowdown, Zero Sonic en Trendkill. Hij brak in 2015 door met zijn agressieve coverversie van Adele's Hello... dat nu meer dan 60 miljoen views op YouTube heeft. Leo's covers, waarop hij elk instrument bespeelt... en alle nieuwe arrangementen schrijft... worden zelfs geprezen door de makers ervan, Waaronder Brian Adams, dankzij Leo's versie van Summer of 69. Na vele verzoek van zijn fans vormde Leo zijn band Frog Leap... vernoemd naar zijn studio... om sinds een aantal jaar ook live optredens te doen. En vanavond staat hij ook met zijn band... bestaande uit zangeres Hannah Bolton... bassist Eric Torp, gitarist Rabia Massad en zanger en drummer Truls Haugen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En voor degenen die daar vanavond niet bij kunnen zijn... dus de komende uurtjes lekker genieten van een grote selectie hits... die hij door de metalen schredder heeft gehaald. Ik open het programma zoals altijd met de uuropener... het vrolijke nummer Yummy Yummy Yummy... wiens originele versie van de Ohio Express is... en uitgebracht werd op april 1968. Leo streamde zijn versie op 14 juli van dit jaar... en brengt elke week of elke vrijdag een nieuwe cover uit op zijn kanaal. Een week daarvoor, op 7 juli, wist hij een lekkere stevige versie te maken van U2's grote hit Sunday Bloody Sunday. En dat deed hij uiteraard ook weer op zijn kenmerkende manier. eyes and make you go away. Frankie Goes to Hollywood, grootste hit uit de jaren 80. Relax mag natuurlijk niet ontbreken in zijn grote aanbod aan metalcovers. En die hoorden je aansluitend op zijn versie van u 2 Sunday Bloody Sunday. Hij plaatste zijn relaxte versie van deze bekende hit op 12 mei van dit jaar. Al zijn koffers zijn tevens te verkrijgen als album op zijn website frogleapstudios.com... waar inmiddels 44 delen van verkrijgbaar zijn. Je kunt ook de losse nummers beluisteren en eveneens veel coole merchandise van hem kopen. Een week voor de release van Relax kwam hij op 7 mei met een lekkere metalversie van rock'n'roll klassieker Blue Suede Shoes van niemand minder dan de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En ik moet zeggen dat hij er best een toffe versie van gemaakt heeft. Luister zelf. Well, it's one for the money, for the show. get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but let me on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but uh, uh honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. van de nieuwere releases van dit jaar hoorden we aansluitend een van zijn vroegere covers... Losing My Religion, origineel van R.E.M., gereleased op 2 september 2016. Afkomstig van zijn tiende volumedeel van Leo Metal Covers. En dit nummer heeft ruim 7 miljoen views op YouTube. Zijn videoclips bevatten soms ook poppen die de instrumenten bespelen of zingen. Maar ook zie je soms een wit konijn terugkeren, zowel in de clips als live. Zo ook in de heavy metal coverversie van Billy Idol's klassieke rocknummer uit de jaren 80 White Wedding. Waar een pop die Leo moet voorstellen alle instrumenten bespeelt. Leo releaseerde dit nummer op 15 september van 2017. van wie het origineel is van het nummer Rasputin... dat we aansluitend hoorden op Billy Idol's White Wedding. Juist, good old Bonnie M. Zij had er een top 30 hit mee in 1978... waar ze de levensloop van Grigori Rasputin beschreven... zoals bijvoorbeeld de liefdesrelatie met de Russische tsarina en zijn moord. Van zichzelf natuurlijk al een lekker dansbaar nummer... maar Leo heeft er weer lekker eigen gemaakt zoals alleen hij dat kan. Uitgebracht op 12 juni 2021 en te vinden op album volume 32. Natuurlijk mogen de legendarische Beatles ook niet ontbreken in zijn cover-oeuvre. En met de hulp van het Waterbear College of Music... scoorde metalhead Leo en zijn eergenoemde lijfvrienden Hannah Bolton... Rabia Massad, Eric Torp en Truls Haugen... een opnamesessie in de beroemde Abbey Road Studios... om een krachtige cover versie op te nemen van Come Together. Van de Beatles uiteraard. En dit is het resultaat. just what? I Jolo echt eruit is met zijn covers van popsongs. Hij ging voor het eerst op 15 oktober 2013 viraal met zijn video... en zojuist gedraaide Lady Gaga's Pokerface cover. En deze werd inmiddels meer dan 16 miljoen keer bekeken. Hij heeft ook Shake It Up van Taylor Swift aangepakt en nog heel veel meer. Een nummer is te vinden op het allereerste deel van zijn metal, cover albums. Wat een perfect nummer is om in een metalen jasje te steken... is natuurlijk de Prodigy's grote hit Breathe. Wat een heerlijk opzwepend nummer is van zichzelf. En dat Leo ook weer lekker eigen maakte zoals te horen is op op zijn agressieve versie van dit nummer... dat hij op 20 januari 2017 releaste. Een van mijn favorieten. Play my game of death, yeah Psycho, somatic, attitude Everybody using that big gigantic woman I like to move in peace and be back at home in a nice broad face And your nice hair, make my flip I bust off the lip, you're nice in the urge to dick, reaching by the ocean And a big guy that it in a nice broad face And your nice hip, make man flip I bust off the lip, woman, you're nice in the urge to dick, reaching by the ocean And a big Titanic woman I like to Bekend van de animatiefilm Madagascar en origineel van Real to Real uit 1994... hoorden we de eendagsvlieg I Like to Move It... uitgebracht door Leo op 21 oktober 2016 en op zijn volume 11 album de video van dit nummer behaalde ruim 3 miljoen views. En van deze eendagsvlieg is het een mooie overstap naar de eveneens grote 90s hits. En eendagsvlieg waar Leo de hip-hop aanhaalt door de hit Jump Around van House of Pain te coveren op 12 augustus van hetzelfde jaar. Gelukkig is hij niet bang om een persoonlijke draai aan een nummer te geven door zijn vertolking op te voeren of juist te vertragen en er een akoestische draai aan te geven. Maar toen ik zijn cover van House of Pain's Jump Around hoorde, had ik niet gedacht hoe geweldig het zou klinken. En dit deel ik graag met jullie. Try to bend a rolling, you're the whole cool actor Get up, stand up, come and throw your hands up If you got the feeling, jump across the ceiling Punch is a fun fest, I'm a duck and jump Go and bust them in the eye, and then I take the punch You're feeling punk, abs and I dunk And I got more mind than I cups at a Dunkin' Throw that shot, show up, I got props on the kids on the hill, pop, pop, pop, pop, pop I can't take it down, I can't take it down So get up the seats and jump around Jump around, jump around Probably draaide zojuist de zoveelste kofferversie van Smash Mouth Mega Hit All Star tegen van de onlangs op 4 september op 56-jarige leeftijd overleden frontman Steve Harwell. Maar op de een of andere manier slaagde Leo Shirley er wederom in om er een totaal nieuw en eigen geluid aan te geven. Door de track zo metal mogelijk te maken. En voordat we zo direct overgaan naar een leuke begintune van een bekende animatieserie en tevens uurafsluiter.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 en uitgesteld naar 2024. Tyler blijkt niet enkel zijn stembanden beschadigd te hebben... hij heeft ook een breukje in het strottenhoofd. Dat moet genezen en kost tijd, dus is het optreden momenteel uit den boze. De Amerikaanse Peace Out tournee wordt niet geschrapt, maar uitgesteld. De band geeft het nog zeker niet op. Of Aerosmith ooit nog naar Europa komt om afscheid nemen is hiermee opnieuw en wat onzekerder geworden. De band zou in 2020 al naar Europa komen en was toen al gepland als headliner van Graspop Metal Meeting. Toen het coronaspook in 2022 verjaagd was, bleek hun gezondheidstoestand hen niet toe te laten om op te treden. Maar wie weet reisden ze nog eenmaal als Europese zomerheadliner in 2024. En dat was het weer even voor dit nieuws. We hebben niet zoveel tijd meer, dus we gaan gauw over naar het laatste nummer. Het bekende begintune van een oude serie... die die we allemaal kennen, South Park. time. Ugly faces everywhere, Going downtown, park gonna leave my woes behind. Heading on up South Park on and sheep, I can't unwind. So come on down South Park and meet some friends of mine. Ooh, suck on my darkness off the balls. Stick him in my pistol gun. Tot zo in het tweede uur.